Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond al stilgestaan bij de dodenherdenking. Vanwege de zondagsrust hebben meerdere gemeenten besloten de herdenking een dag naar voren te halen. Onder meer in Staphorst en Urk werden de oorlogsslachtoffers daarom vanavond al herdacht. Niet iedereen is het eens met die aanpassing. Een groep inwoners van Urk houdt morgenavond daarom een eigen dodenherdenking. De politie mag vanavond en vannacht bezoekers van het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost fouilleren zonder een directe aanleiding. Dat heeft de gemeente besloten nadat er de afgelopen dagen meerdere confrontaties waren tussen groepen jongeren. Er gaan ook beelden rond van een mogelijke schietpartij afgelopen nacht. En ook zijn er op sociale media nieuwe oproepen gedaan voor confrontaties en feesten in het park. KLM annuleert opnieuw vluchten die zouden worden uitgevoerd met een Boeing 787. Het gaat om twee vluchten die morgen zouden plaatsvinden naar Shanghai en Los Angeles. De 787-toestellen kunnen niet worden ingezet na fouten tijdens het onderhoud. Een flinke hagelbui heeft voor veel overlast gezorgd in Parijs. Sommige hagelstenen zouden wel tot 4 centimeter groot zijn geweest. Het vele water stroomde volgens Franse media ook een aantal metrostations in. Niemand raakte gewond door de grote hagelstenen. Wel zijn er bomen en auto's beschadigd geraakt. De Frans-Libanese opera-regisseur Pierre Oudy is overleden. Dat heeft de Franse minister van Cultuur bekendgemaakt. Oudy werkte jarenlang in Nederland en was bekend als artistiek leider en directeur van de Nationale Opera. En ook gaf hij leiding aan het Holland Festival. Zijn overleden kwam onverwachts. Pierre Oudy was 67 jaar. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en kans op wat regen.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 Oh, I wanna feel the sunshine lit my head. I wanna see your face when I wake up. Let's get down, let's get down, let's get down, down, down, down, down, down. down. soul now. Oh yeah. And we gotta dog on beat now.